een paar miljard van zijn korting kwijtraken. In het nieuwe concept is volgens in Brussel niets veranderd in het plan om 80 miljard euro te snoeien in de uitgaven van 1000 miljard. Bondskanselier Merkel verwacht niet dat de EU-leiders vandaag een akkoord bereiken. Er is nog een erg lange weg te gaan, zei ze vannacht na de eerste vergadering op de top in Brussel. Vanmiddag om 12 uur wordt er verder gepraat. De cardiologen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse gaan een eigen onderzoek doen naar hun afdeling. Ze willen daarmee de kritiek van de inspectie voor de gezondheidszorg weerleggen. De inspectie sloot de afdeling vorige week en schorste vanochtend de vier cardiologen. Onder meer vanwege het hoge aantal sterfgevallen in 2010. Bij een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 tussen Hogeveen en Assen zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zaten in de vrachtwagen die door nog onbekende oorzaak kantelde ter hoogte van Spier. De aanhanger geladen met veevoer kwam dwars op de weg te liggen. De A28 is tussen de afrit Dwingelo en Bijlen in noordelijke richting nog altijd dicht. De weg wordt vannacht schoongemaakt en gerepareerd. De twee gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. PSV en FC Twente zijn met nog één wedstrijd te gaan uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. Twente speelde met 0-0 gelijk bij Hannover. De club uit Enschede had alleen bij winst nog kans op een langer verblijf. PSV verloor in Eindhoven met 1-2 van Dniepropetrovsk. Alleen als Napoli in dezelfde pool gelijk zou spelen had PSV nog een kans. Maar de Italiaanse club won uit met 2-1 van Aika Solna.